Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na de voetbalwedstrijd NEC vitesse zijn in Nijmegen rellen uitgebroken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en een onbekend aantal mensen opgepakt. Er is onder meer een politiebusje vernield. En Omroep Gelderland meldt dat een van zijn verslaggevers is bedreigd... en iemand met een scooter over zijn voet is gereden. Vitesse won de derby tegen NEC met 1-0. Kort na de overwinning stortte een deel van het uitvak in stadion De Goffert in elkaar... Op dat moment vierden hossende fans van Vitesse net de overwinning. Tientallen mensen vielen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Burgemeester Bruls van Nijmegen is geschrokken en wil zo snel mogelijk onderzoek naar de instorting. Tijdens de protestmars tegen de woningcrisis in Rotterdam heeft de politie kort ingegrepen. Volgens de politie isoleerden agenten een groep die mogelijk verboden voorwerpen zoals boksbeugels en vuurwerk bij zich had. Een andere groep was het daar niet mee eens en daarom ontstond er een opstootje, zegt de politie. Twee mensen zijn opgepakt. De demonstratie kwam vanwege de onrust even tot stilstand. Bij het Duitse plaatsje Boegen in het zuidwesten van het land... zijn drie mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel kwam in een bos terecht. De wrakstukken liggen over enkele honderden meters verspreid. De Duitse politie heeft nog geen details bekendgemaakt over de inzittenden en over de oorzaak van de crash. Zoals verwacht hebben de Duitse Groenen officieel ingestemd met onderhandelingen over een coalitieregering door de SPD, de FDP en de Groenen zelf. Daarmee lijkt de stoplichtcoalitie een stap dichterbij te zijn gekomen. Morgen moet het FDP-bestuur nog officieel akkoord gaan. Het weer, het is grijs en er trekken wat buien over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag. Het wordt dan 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Permanent is de weg helemaal dicht vanwege dat ongeluk... en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.